20 377 9737. Nieuw op Nederland 3. 3 voor 12.tv. Het alternatieve popmagazine van de VPRO in televisievorm. Met reportages, interviews, concerten en exclusieve 3 voor 12 sessies. 25 minuten passie voor popmuziek. Vanavond om 10 over 12 op Nederland 3. 50PLUS Beurs, 20 tot en met 24 september Jaarbeurs Utrecht. 50PLUSbeurs.nl of bel 026 377 9737. Toch raar, eh, Michiel, dat we om ons programma heen iets over de 50PLUS Beurs hebben neergezet. Inderdaad, Gerard. Dit vind ik een bijzonder bevreemdend iets. Ik meen me immers te herinneren dat onze meerdere ons had opgedragen... een radioprogramma te maken gericht op de wat meer jongere onderkant van onze samenleving. Ik heb het gevoel, Michiel Veenstra Veenstra... Ja? dat het een andere kant op gegaan is met ons radioprogramma. Daarnaast, Gerard, kan ik me niet geheel van de indruk onttrekken... dat er een koffiebekertje op mijn microfoon staat. zit. Ja, gewoon Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu... <laughs> Oh, dat heb ik weer. Wat gebeurt er? Alles goed? Oh, gast, dat plafond dat komt opeens naar beneden zetten. Nou, je, je praat in ieder geval nog, dus uh, zullen we even doorgaan? Ja, hallo joh, doe eens even rustig. Ik zit hier met een eh, soort van slagadelijke bloeding aan mijn neus. Het is maar een klein zinnetje. Er gebeuren wel eens ergere dingen. Ja, dat klopt, ja. Heb ik ongeveer iedere dag, hè, dat gebouw op me neerstort. Hoe moeilijk is het om even gewoon extra weekend te zeggen? Misschien dat u zo snel mogelijk een ziekenauto kunt sturen, want... Uh... Extra weekend! Of je me even wilt bellen als je het biertje op hebt. Eh. Call me when you're sober. De nieuwe Evanescence van stad. Het is eh, acht minuten over acht. Het tweede uur extra weekend. Mogen we ons even voorstellen? Nou? Oh, ik nu komt er wat. Nou, oké dan. Gerard en Michiel! doe ik het wel. Hè? En ehm, even, ik heb, eh, leuk eerst, nou, gaat er weer zo'n week voorbij. Ja, en, ehm, vrijdagavond weer, hè? Het is weer vrijdagavond. En ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar er zijn rare onderzoeken gepleegd. En dan ga ik het toch even aan jou vragen om te kijken hoe dat zit. Daar eh, gaan we niet meer over ontharen, hoop ik. Nee, nee, nee. nee, nou, oké. Na, doucheputje, haar, het zou kunnen. Eh, wat doe jij onder de douche? <laughs> dat wil je helemaal nee, niet nee, weten. Nee, maar gewoon, bedoel, eh, eh, eh, heb jij... <laughs> Nee, nee Dat wil jij helemaal niet weten. Nou, zal ik het verhaal even voorlezen dan? Daarna gaan we het hebben over onze doucheervaringen. Want hier, seks onder de douche is voor jongeren een ernstig vaak voorkomende bezigheid. Vergrijp. Zit iemand heel erg hard ja te knikken hier naast ons? Is dat zo, Domien? Nou ja, ik heb er ervaring mee. Waarom hoor ik ergens een Muppet Show? Er gaat een Muppet Show dwars door ons heen, hè? Kijk, dat heb je dus als je producer bent. Dan gaan allemaal mensen die nu in de studio hadden moeten zijn, die gaan mij bellen. Oh, dus, dus mag ik zo om even terug op het doucheverhaal? Nou, doe even een kaken, dan horen we doen zo meteen wat jij onder de douche Prima, is eh, goed. is namelijk 18. Eh, ja, dus, eh, nou ja, dus er ook. En die, die doet nog heel veel onder de douche. Maar het leuke is, dat is onderzocht door een van de sanitair bedrijf. en 50-plussers, weet je wat die doen onder de douche? <laughs> dat wil ik helemaal niet weten. Je kijkt me aan als een walvis. Die maken geregeld schoon tijdens het douchen. Hè? Dus dat vind ik, een groot overgang. Ik bedoel, je bent jong, je wilt wat, dus ga je onder de douche seks hebben. Maar en daarna kom je 50-plus moeder onder de douche... en die gaat jouw troep opruimen. Ja, Gadverdamme. Dat is toch wel, voor beide groepen is eh, nadenken iets wat ze het meest doen tijdens het douchen. Vrouwen denken dan vooral aan uiterlijk en gewicht. Mannen die richten hun gedachten onder de douche op vrouwen. Op het uiterlijk en gewicht van de vrouwen. En eh, hun gewicht. Nee, en hobby's. <laughs> op hobby's. Ik hou van hobby's. Wat, wat, voor hobby heb je bij het onder de douche eh, aan denkt, weet je wel? Ik, weet ik heb het onder de douche, denk ik, zelden aan mijn stapel Donald Ducks... die bij elkaar verzameld hebben. Ja, maar je bent ook de enige die überhaupt zou denken aan een stapel Donald Ducks... die eventueel nou, ergens, oh, hè? Nou, oh, zijn gewilde, objecten, Gerard. Maar het leuke is namelijk, dat, ehm, ze hebben ook onderzocht... Um, <clears throat> zing jij tijdens de douche of niet? Nee, ik zing nooit tijdens de douche. Oké. <laughs> ja, zingen voor de kerk, nee, nee dat is ook niks. Eh, nou, weet je, wat is onderzocht? Dus, eh, verder zijn scheren tijdens de douche en het zingen van liedjes van Marco Borsato. Marco Borsato? Ja, dus dat je... Vandaag is binnen... binnen. Ja, en dat dan onder de douche. Ochtends om kwart over zeven. Sorry, ik, het laatste waar ik denk ik aan denk onder de douche... is het zingen van Marco Borsato. En wat, wat zou jij zingen? Ik heb me laatste keer één keer betrapt op het zingen van een liedje. En dat was eh, Bad Bad Leroy Brown. <laughs> Hoe ik daar dan op kom, weet ik ook niet. Oude meuk ook gelijk, zeg. Ja, maar is Bad Bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Nee, ik zing echt nooit onder de douche. Sorry. Nee, echt niet? Nee, ja, oh, nee. Maar eh, eh, wat is, dat is, dat, dit onderzoek wijst dat dus ook uit... dat, dat je, je, denkt heftig na over je eigen leven tijdens het douchen. Ook niet. Ook niet? Nee. Wat doe je dan? Je doucht nooit je denkt toch wel ergens aan als je aan het douchen bent? Ik start mijn pc op voor ik ga douchen. En dan denk ik tijdens het douchen van... Goh, zou ik mail hebben? En als ik een klaar ben met mijn douchen, dan ga ik naar mijn pc en dan zie ik dat ik mail heb. We hebben te maken met een ernstige... <laughs> Eh, Trieste, het is echt waar. Hé, hey, maar Dommy, jij bent... Eh, je bent 18? Ja, klopt. Dus eh, jij zit nog volop in de experimentele fase wat er onder de douche kan. <laughs> Ja. Vertel. Vertel. Nou ja, wat, wat wil je horen dan? Nou, wat je onder de douche ja, laat ik zo, het, onderzoek klopt in ieder geval. Echt? Ja, het klopt wel. Hoe lang heb je verkering? jongeren dan. Nee, hoe lang heb je verkering? Eh, eh, bijna drie jaar. Drie? En dat doe je het nog steeds? Ja. Nog steeds. Wauw. Nee, wel af natuurlijk. Nee, dat is niet waar. Nee, maar dat is echt leuk. <laughs> dat is niet waar, zegt hij ook heel placé. Ja, weet je, nou, ik, nou, heb nou. ik, weet ik heb het ook wel eens eh, geprobeerd. Ten eerste is het redelijk onhandig. Je ramt die deur er bijna uit. <laughs> en ten tweede... Je glijdt uit. Ja, dat ook. Je wil niet weten waar je in terecht komt. <laughs> <laughs> en, het eh, is een kwestie van oefenen hoor. Nee, maar wat ook, oh ja, echt waar? Ja, je denkt het wel. Want het is namelijk zo, eh, onder de douche staan is vrij warm. En dat wat je doet eh, is ook niet echt uh, koelte opwekkend, zeg maar. Nee. En dat bij elkaar maakt een duizelig gevoel. ik, heb er geen last van gehad, nee, hoor. Ik, ik heb wel eens inderdaad ook... Heb, heb, je het wel eens onder de douche gedaan, Gerard? Ja, ja, ja. ja. ja maar je vond het geen succes? Nou ja, ik, het schuim zat altijd op mijn rug. Maar dat heeft te maken misschien dat ik me moet afvoeren. <laughs> Ja, dat is het probleem. Dus. Hè? Ja, het is ook niet dat ik dagelijks sta te knallen onder de douche hoor. Maar het is, het, je bent er wel mee bezig. Experimenteren, wat dat betreft. Ja, ja. Hé, hey, dat wordt opeens een heel persoonlijk uh, dat is een verhaal van, van een, een, kennis van me die werkte bij de eerste hulp. En die moest een keer een man, die was ook eh, onder de douche eh, aan denken. Laten we daarop houden. <laughs> ik heb vandaag gedacht onder de douche. En, en ken je van, van, van, die, van, die, van die watertrekkers waarmee je eh, water naar het doucheputje kan laten? Oh ja. Nou, die moesten ze rectaal bij hem verwijderen. Was hij erin gevallen? Ja, hij stond op het randje van het bad en toen gleed hij uit. My god. Ja, hij is echt heel erg. Er zijn er hopelijk geen, video's van uh, gevonden. Wat, eh, wat, die, wat die nee, ik, heb, allemaal... ik heb een suf YouTube, maar ik heb er niks kunnen vinden. Ik Godzijdank nog niks kunnen vinden. Ik weet in ieder geval één ding wel. Ik blijf toch niet bij logeren. <laughs> expression. Let there be a less impression. You carry protection, now with your heart go on like Celine Dion. Come back, I'm Leon. Yeah, straight from the top of a dome. ik was afgeleid. Was je afgeleid? Ja, ik was ontzettend afgeleid. Baby Get Higher, Van Velzen. Hij is 1,50 meter. Eh, hij was vanmorgen bij mij in de studio, deze man. En ehm, het is leuk, want als je dit hoort, denk je, wauw, weet je, dat is vet. En dan zie je hem en denk je, oh, wacht even. Maar dat heb ik ook een beetje met, eh, met Roger van Intwine. Ja, die, is ook een strot als, als een Malayer, maar eh, dan komt hij binnen en is Donald Duck. is echt <laughs> Donald Duck ook. Ja, hij heeft ook een beetje die waggel. Oh, is dat het? Oké. Okay. Ik zal er eens op letten ik keer als ik hem moet, in heb. Nee? Nou, nou moet ophouden. Ik heb tegen binnen 10 minuten al twee keer over Donald Duck gehad. Ja, jij bent, eh, jij bent nogal van de Donald Duck. Wat is dat? Nee, nou, laat maar. Eh, ik was afgeleid, want... Ehm, ze zijn er. Ze zijn er. Zullen we ze even officieel eh, neerzetten? Ja, dat is... Ja! ja. Heel goed. Ja, ja, In de studio, Boom Chicago! Nou niet allemaal, want dat zou een ah. beetje druk zijn. <laughs> Eh, Rob and Michael. Hey. Uh, I'll just pick a Where's Rob and Michael? There's Rob and Michael. Here's Michael and I'm Rob. Hi everybody. And, it's Rob on the right hand side and it's Michael on the left hand side. And, um, and uh, you brought with you um, your uh, own instrumentalist? Yeah, we brought our music director, Dr. David Schmoll. Dr. David, David Schmoll! we kunnen hem nog niet horen, hij wordt nog ingeplucht. <laughs> Hij wordt eh, ingeplukt, ja. Hij is nog unplukt nu. Hoe, hoe eh, verstaan jullie eh, Nederlands of heb je echt ja. iets van wat, wat, wat jou? Oh ja, ik begrijp een klein beetje Nederlands, maar ik werk met Nederlanders die praten Engels altijd. Zo, so, liever, ah, liever, better better oh, okay, English. Oké. Okay. Dus no I know no Dutch at all, if that's what you guys are just speaking. <laughs> no Dutch at all? Yeah, not a single word. I know how to say lekker. That's what I know how to say. barely say that. Ik moet zeggen, <laughs> dus zelfs oh, dat ging al... Het was Lekker. Lekker. Lekker. lekker. lekker. And, and, and try, try to uh, make this look lekker. Oh, uh, lekker. Oh, ja. Of uh, gezellig. Gezellig. Gezellig, dat is een goede... Yeah, ja, yeah, I'm okay. I'm not that bad. Yeah. No, not at all. You've only been here for how long? I've been here for a month and a half. Month oh, and a half oh, wow. in Holland. And I have to say, I love it. But how long are you place. here, then? I have been here for 10 years now. 10, 10 years, years in the Netherlands, yeah. You still don't want to go back? Oh no, I'm a Nederlander man. <laughs> He's a Dutchman. Absolutely, Dutch I got a uh, boomcha and a boomcha and uh, yeah. let, let, me ask you this because I'm very curious about this. Um, okay. The first time you ever had a herring, uh. <laughs> and the first time you ever had a frikandel special. Uh huh. Was it good? It, uh, the frikandel was lekker. I enjoyed the frikandel, but the herring, woo, that's some nasty stuff. I mean, God bless all the people who like that, but I'm not one of them. <laughs> the strange thing is that um, I met someone uh, a few months ago. His, his name is Garland Jeffries. Um, and he was in the studio and he said, well, first thing I do when uh, my plane is in Amsterdam, I get out of the plane and get myself a nice fresh herring with onions on top. And I looked at him, well, what the hell is going on with you? Uh-huh. A fresh herring. You're an American. You're a New Yorker. You're not but supposed to like that shit. You're not supposed to like that shit. Well, you know, original New Yorkers are actually echt Nederlanders. You oh. Know? Uh, like New York City, that was founded by Nederlanders. That's true. That's the New York Yankees, the ah, Yankees. That's Yankees. It. Yeah. Yan Yankees, Yankees? Mm-hmm. Yeah. Is Yankee Yankee? Yep, Yankees. Yankees. Wow. Oh my, I didn't know that. No. Ik schrijf even mee, hoor. Schrijf even mee, hè? Yeah. Uh, eh, Boom Chicago, uh, you guys uh, got your own theater at the, the Light Supply. Yep, in yeah, Amsterdam. Uh, yeah. And, you play a packed house every evening? Every evening. In fact, there's a show going on right now. As and there's, we speak. Um, As we speak. Uh, there's going to be a show later on tonight at 11.30, the Heineken Late Night. And on Monday, we are going to premiere our brand new show, our 14th review called me, MySpace, and iPod. Yeah, but but, uh, <laughs> but uh, enlighten me because um, uh, well, uh, you mostly do uh, improv comedy, so you just get up on stage and well, see what happens, and you, you got different routines where yeah. you interact with the with the audience. how can you make a new show with improv? Well, the idea there, I think, is to make different games, and then also some in some of our shows we do sketches actually too. So there's some written okay. material there. So there's new written material and then new games. So new different ways of playing with the audience. Oh, okay. That's the key. And through the process of improvisation, we get inspired to have new written material. Mm. That's where we get our mm. inspiration. Mm. Yeah. Well, oh, I see, I see. Well, well I think oh, there's yeah. a new thing uh, in Holland right now that um, we are uh, listening to new stand up comedians from the States. Oh, yeah, really? Yeah. It's, really? It's, it's a new hype. Wait, who do we who do who do they love out here? <coughs> I don't know. I don't know. it's big. It's a big thing. Oh, that's a good question there. <laughs> oh, well, let's see. <laughs> No, but but but, uh, it, it, it's beginning uh, uh, more and more um, um, uh, uh, well, like almost regular doing improv comedy. You know, uh, mm. when when you guys started out, like well, ten years ago. Boom Chicago has been around for about 14 years. Mm. 14 years now. Long time. And, and oh, you still can tell the age. Oh, incredible. Thanks. the beard gives it away yeah. Because <laughs> of you can tell how old he is. Yeah. <laughs> No, but but uh, over the last few years, I, I, I also have this feeling that, that improv comedy is, is, is up and coming. You you got the yeah. the llamas on TV and Cannibalen. uh, and mm. op sterk water and and uh, well uh, loads and loads of improv comedy uh, um, um uh, going around uh, the country doing all kinds of shows and well can you say because um, Boom Chicago well obviously came from America. Mm -hmm. yeah. You think you're responsible for this hype? I'll absolutely. say that yes, absolutely. Yeah. Boom Chicago. If we can be so uh, arrogant or, or Dutch. Um, we uh, <laughs> uh very Dutch. <laughs> when Boom Chicago came, nobody thought that it would do well. Nobody thought that it would go anywhere. In fact, there's a letter that was written to the Chamber of Commerce in Amsterdam saying, uh, Do you think we can uh, pull this off? And they wrote back saying, No effing way. So, <laughs> about, that was what was and weird. we have the letter framed. yeah. Um, Boom Chicago has taught people how to improvise. And from that, they have sparked groups. Ruben Fonemir uh, from uh, the Lamos and mm-hmm. Horace Cohen from uh, the uh, the cannibalen. Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah the llamas yeah, and the cannibalen. Oh, the cannibalen, yeah. yeah. Yeah, it's also big in the United States. That I heard about it when I was in the States. It's a big thing out there. Uh, what is Boom? Boom Chicago. Really? Well, improv is really big, but Boom Chicago is a, is a nationally known uh, phrase in the United States, definitely. Mm. But uh, you are going to pull a Boom Chicago. But you were here for 10 years? Yes. You're for one month and a half? A month and a half, yeah. How long are you going to stay in this lovely country? Uh, well, if I keep doing stuff like this a long, long, long time, uh, it's a lot of fun. Hmm. I think I'd probably be out here for a few years. I think so. Really? Yeah. yeah. I look up to I look up to Robbie and, and, the fact that he's moved out here. A lot of Americans don't like doing that, so I like the fact that uh, I'm out here doing something new. So. What, okay. what do you miss the most about America, Rob? Yeah, uh, the conveniences, like uh, going food shopping at two in the morning. Mm. Um, yeah, oh yeah. yeah. Oh, but that's not the first. My family, first and foremost. <laughs> I, I, oh yeah, them, <laughs> uh, them too. Their groceries listening. and all the uh, restaurants. Taco and, Bell. Oh yeah, yeah my, my, family. Yeah, yeah. Precisely. <laughs> and the best thing about Holland. Uh, the best thing about Holland is the uh, opportunity to be European as an American far That's away. That's some bullshit ass. Thanks, man. no, I don't know. Thanks a lot. Dodge that bullet. <laughs> what about okay. the, I see the ladies. I think the ladies are the big thing for me. I'm a married man. Oh, um, yeah, I um, forgot. And, uh, I can, Does that matter to you? Uh, a little bit. Okay. <laughs> the ladies are good here. Oh God, they're beautiful. I and not only in the red light district. Uh, yeah. Wait, are there other ones? <laughs> well, um, um, um, we're gonna hook uh, Mr. Schmall up with his keyboard, and um, um uh, we're gonna talk some more later on. And uh, cool. well, would it be possible for you? Well, uh, if, if, we uh, uh, pick up some some phones from from listeners, and well, let's yeah. see how, how you freestyle and improv your way through. Especially the if they're calls. really attractive ladies, I'd like to do that. That'd this is fun. radio, Michael. They're oh. all attractive. We can't see them. No. They're attractive ladies in this room. But if you close your eyes and think real hard, <laughs> they're nice. They're I nice. I'd be freer. I wouldn't have to pay money. Nou ja, wel even 09091336. We hebben hier eh, gasten van Boom Chicago. En, en eh, nou, je, hoeft niks te melden te hebben als je maar nou ja, een beetje aantrekkelijk bent. Dat is dan wel een aardige. En dan eh, vertel jij hoe je heet en waar je vandaan komt en wat je doet. En wat, wat je, je wensen voor het leven zijn. En dan, nou ja, dan gaan ze daar mee aan de slag. Ja, 09091336. Ik moet trouwens... Ehm, ik krijg net een, briefje van de regisseur, Gerard. Wisseling van de wacht. Het is hoog tijd voor de wisseling van de wacht. Och jeetje. Zullen we dat nog even meepikken en dan een plaatje? Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. Hier oh, oh, oh, oh. Het is vrijdagavond. Zo, zo lang. Half negen. Neem jij je biertje mee? Gerard en Michiel. Ja. ja. Gaan het nu doen. Het is, Aha. het is tijd voor de wisseling van de wacht. Oh ja. Beide heren kijken elkaar aan en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond het DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja. ja, ja. Tijd om verder te gaan. Hé, nou, ook weer raar. Het gaat steeds sneller ook, hè? We worden uh, eh, zwaar bedreven erin, uh, eh, ik, ik, word er een beetje pink van. <laughs> Jij en je Ja, wil het niet weten. Check it out, going out on the late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down. yourself. but you're going home alone, aren't you? term constipatiepoppers voor deze band. Oh, goede plaat. <laughs> Kane op uh, eh, 3FM in extra weekend. Nou, daar zijn we dan met eh, Boom Chicago. En eh, het, als het goed is, is het echt gelukt. David Small, de, ja, de music director van Boom Chicago. hij heeft een, Hij heeft een heel groot keyboard bij zich. En, well, if everything's all okay, it should be able to make some sound now. Ja, yeah. hij doet het. Nou goed, dus we ah. zijn helemaal overgeleverd ah. aan, eh, yeah, aan de gillen van David, ah, Robin Michael. sorry, I'm doing my P. Diddy imitation. ah, <laughs> yeah, it's, okay. What? It's, it's, a little, a little Dutch. <laughs> <laughs> wat? Wat? Wie? Wie? Wat? Kom op, Nicro. Kom, kom. Eh, ik vind eigenlijk wel stoer dat je mee eh, jamt, Gerard. Zal ik, zal ik gewoon een... shall I play a part in this? With uh, uh, word. Absolutely. do doe zo'n ad-libbing. Ad-libbing. Yeah, Gerard is part of our our posse. wow. I'm with the Boom Chicago posse. That sounds great, isn't it? Well, I have a woman. Uh, uh, well, I think we have a woman yeah. on line one. Hello? Hello, from is Maggie. Maggie! Maggie! Maggie. Maggie. Nou ja, weet je hoe het is, Maggie? Uh, we hebben hier dus Rob Michael David van Boom Chicago. En um, um, um, I've seen you guys perform before. I, I kind of know how you do this, but ehm, you know, uh, take it. Uh, the air is yours. I'll just sit back and relax and enjoy. Uh, Me ehm, too. Oh yeah, I'm doing the yeah yeah. Yeah, you're doing yeah, the yeah don't forget. hey Maggie, how are you? Yeah, very good. Thank you. That's very nice. You're welcome. I'm Rob, and the other voice is. Uh, this is OT. Hi, Maggie. How you doing? Hi hi. Yeah. I'm good. Good. Maggie, where are you calling from? Where are you living? Uh, I'm living in Eindhoven, but I'm calling from Lelystad. <laughs> Lelystad, Luke. Okay. And Maggie, what do you do for a living? Um, I'm a, um, I'm an applicator from uh, stickers. And what? Somebody has to do that, you know. <laughs> you put on adhesive on stickers. Uh, no, uh, I put on stickers on cars and uh, other vehicles and planes. Wil je dat nooit meer doen trouwens? Ik <laughs> ben uren mee bezig geweest om het eraf te krijgen. Sorry. That's cool. She <laughs> put stickers on other cars uh, for like but advertising? I don't understand. Yes, uh, for companies. All right, for a company. Oh, I okay. see, I see. Hey, Maggie, are you seeing anybody right now? Are you in a relationship? Uh, yes, I'm in a relationship. Oh, good. Are you married or are you dating? Um, just dating. Dating? How long? Damn it. Uh, for one year. One year. Is he is he near you now? Uh, no. <laughs> Yeah. Good. All right. Good. Good. It's hard to be close. Yeah. Just wanted to know that. Relationship. Yeah. Yeah. Uh, I'm do you have any? totally alone in my car. <laughs> Wow. Yeah. Ah. married. <laughs> Uh, me too. Yeah. Uh, Maggie, do you have any hobbies? Anything you like and you enjoy doing on your free uh, time? yes, um, I uh, play with a cabaret group. You play with a cabaret group. Yes. I mean, you sing or you dance or what? What is? Um, what do you um, do? Everything. We play sketches, sing, dancing. You do it uh, all. She does yeah. it all. Fascinating. that sounds great. <laughs> it does. It does. I mean, that's what we do. That is kind of what we do. That's exactly what we do. We you dress up see, in women's clothing and dance see around. dance. We, there's nothing better than watching Michael's two stunning. guys dance. Yeah. I'm a fat with a ph though. Yeah, yeah, that's what I meant. Yeah, we're dope. Yeah, yeah. So, Maggie, thank you very much. What we'd like to do for you right now is uh, we're gonna construct a rap a rap song explicitly and just for you. So uh, we're gonna drop the bomb on this. So with this beat, we dedicate this rap to Maggie, Maggie, one, two, three. Yo, here we go. Yo, here we go. Let's see who's sitting up in the front row. Yo, here we go. Yo, here we go. Let's see who's sitting up in the front row. I'm MC Rob, and I don't rhyme faster. I am slower than old people playing canasta. Slow, and I can't get started. I'm slow like the speed, not slow like retarded. wookie wookie i I'm MCOT, and only the guys in this room are as cool as me. What? Now we're gonna sing about my friend Maggie, who's got tits that are hopefully aren't saggy. I'm feeling good and I'm not feeling bad, cause I'm the whack MC and I'm totally rad. If I came from a town that you were super bad, it come from the town of the Lady Stad. Yeah. yeah. Uh, it's fun to be doing everything, being in a cabaret, wow. Woo! I don't know <laughs> what the cabaret is but I'm as fat as a cow. Check it out. And it's good. I'll talk to you later. I'm not that good as a procrastinator. I get the stickers, I'm the applicator. I will take a sticker, put it on your boobies. Yeah. yeah. That's all we got, and Diggy, that's all we know. But Maggie thanks for sitting up on the radio. Yo, here we go. Yo, here we go. Ladsy was sitting up in the front row. row. Yo, here we go. Yo, here we go. Ladsy was sitting in the front row. row. Row. Yo. Yo. Yeah, yo. yeah. yeah, keep it going. yeah, Maggie's I am always amazed, Robbie. How do you make those noises with your mouth? I don't understand how you do that. Um, uh, was me doing yeah. Yeah, that's true. it was just dope, man. Word. Where'd you learn to do that? Uh, I took lessons from Roselle from the Roots. <laughs> yeah, we're tight. We're tight like that. You get connected. One. Yeah. Hey, Maggie. Yes. Hoe was dat? Ja, great. Oh, you said it in English. Thanks. Nou, blijf luisteren of bel als je ook zo'n rap wil. Want eh, de gasten van Boom Chicago zijn we nog wel eventjes. 0909-1336 mensen. what did you do? What did you say? did you walk or did you run? een beetje van te kijken, hoor. Ik, ik, ik, zit hier wel met een smiley face, inderdaad. Ja, je ziet het niet, ik heb een koptelefoon op, maar ik zat te klappen met mijn oren. <laughs> oh, is dat die lucht? Ja, oké. Boom Chicago in de house bij Extra Weekend. Ehm, nou goed, we, we, nemen nog eh, een paar telefoontjes zo... en eh, we gaan nog meer van dit soort eh, freestyle dingen doen. Maar ook zometeen natuurlijk voor de mannen van Boom Chicago... de reality check. Oeh, die wordt heftig. Ja, je, ziet, je ziet ze nu al zweten, want ze weten niet wat het is namelijk. Hoe zeg je spritskoek in het Engels? Geen idee. Spritz cookies? Spritz Cooks. Oké, okay. Eh, ik zoek het woordenboek er even bij en dan zoek ik het daarin ook meteen even op. Fijn. There's so many things I like about you. I just don't know where to begin. Ah, okay, well. I like the way you look at me with those beautiful eyes. I like the way you act. <laughs> Oh, surprise. I like the way you sing along. I like the way you always get it wrong. moet je wat zeggen. Ja, ik jou ook. Eh. Het, eh, het, komt van heel erg diep. I like the way you move. Body Rockers. Eh, dat doe je toch wel heel erg leuk. Um, um, Mr. Small, als jullie zeggen David. you, ehm, got your keyboard and I'm sure you got all kinds of different music in them. Uh, could you provide us with some sort of background noise? Sure. Hop. Oh, wow. Hop. Dit is, this, this man is a genius. Uh, Gerard, eh, ben je, ben wel eens in uh, Boom Chicago geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest, ja. Dat was echt leuk. Echt, wat, wat hij op commando uit het ding tovert, dat gaat echt nergens over. hij staat ook gitaar erbij te spelen. En zo. Ja, hè? Echt, uh, kick de bom. Ehm, Baslijntje, ja. Uh, as I understood, we can actually give away some tickets... for the Monday night premiere of the new Boom Chicago show... Me, My Space and iPod. Mm. we'll get to that later. also, we'll get to the reality check. But um, I think we got another caller online number one. Hallo met de radio. Hoi, met Tom. Tom! Tom! Wauw, <laughs> dat is een mooi koor. ja, echt geweldig mooi hoor, jongens. Ik hoop niet dat je hoopt op een rap. Wat zei je? Ik hoop niet dat je op een rap hoopt, want eh, eh, ik heb zojuist begrepen dat uh, voor jou weer wat anders gaat gebeuren. Oh, ja. Oh, is ook mooi. Ik, ik, nee, ik geef gewoon het woord aan, uh, aan Robin Michael en well, take it away guys. Oké. Okay. Ton! Hey, how are you, Ton? Hi, yeah, I'm fine. Good, Ton. Hey, Ton, um, aside from hip-hop, what would be your favorite style of music? <laughs> well, uh, it would be rock, I think. You like rock? Rock, is, rock is expensive, or expansive. Which type of yeah, rock? Yeah, no, I, uh, expensive uh, also. Native pop. Nederpop. Like, Yeah. Like Kane? Yeah, like Kane and Acta in the Munich. Acta in the Munich, uh, yes. blast Dutch folk rock. Yeah. <laughs> okay. <laughs> Wow. No, no, uh, there's good stuff. My wife loves them. Um, okay. Wow. Dave, what do you think? What do you got? We got that? Okay, uh, now, Tom, um, what was the last thing you purchased with a credit card? I don't have a credit card. Me neither. Screw the man. <laughs> uh, okay. What was the stick it to the man? What was the last thing that you uh, gave your parents for their anniversary present? Uh, well, <laughs> I really don't remember. Okay, let me ask you this: uh, What does your dad do for a living? Uh, my father, he works. Uh, yes, uh, I don't know, as an uh, Amtanaden. Yeah. yeah. Okay. I don't know. I don't know the English word. Oh, I do. Okay. Okay. Um, uh, What's the what is doing the nothing? <laughs> Uh, that's, uh, <laughs> that's, not fair, gentlemen. Oh, uh, um, might be true. Now um, he's in Am Amtanaden, and yeah. Um, so he drives one of those big machines that helps clean the streets, or he's uh, a <laughs> lawyer. No, no, he's uh, well, he's the leader of a few. how do you call a few people? And he's got to lead them He's a manager. Yeah, yeah, kind of, yeah. Okay. All right, okay. And uh, finally, name for me an unusual object, like a cellular phone or a toothbrush. So- um, uh, well, uh, no rush, you're doing fine. Uh, <laughs> well, uh, uh. a bass guitar. A bass guitar. Yeah. Michael over here, OT, he plays bass guitar. I do play bass Okay. guitar on my Nice. time. Well, Tom, we would like to dedicate this song in the style of Dutch folk rock. <laughs> Okay. To you. <laughs> and it's going to be all about Abtenaren and the bass <laughs> guitar. okay. Enjoy. I will. Ooh, I wake up in the morning and I am looking foreign. Who will manage these people, it's got to be someone from Altanarin. Manage me, manage me, manage me, tell me what to do. <laughs> I'm new here to this after damn comedy biz. And I have to be honest, I don't know what Nader Rock is. Because <laughs> <laughs> I'm new. new that when they play, they use a bass. It's important to remember if you're out of tune. There's gonna be some people who could tune it for you, and that would be up Managing the bass guitar. We've been singing too much, and I think it's time for a bass guitar solo. Go! Actual bass solo. And now, and now, for our bridge, an outro to the song. We sing about our favorite guy his name is Tom. His name is Tom. He sits around. He's not so crazy. It's short for Anthony. His dad is lazy. <laughs> <laughs> Heb je dat al opgenomen? Moet je even aan je vader geven dit, Ja, mijn vader zal niet op prijs stellen. Hij er beneden volgens mij te luisteren. Maar, eh. <laughs> Oh, is het lastig, oké. We love your dad. hij komt nog wel even langs of zo. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Die ga je nog wel zien vanavond. <laughs> en dankjewel, man. Yo, jullie ook bedankt, hè? Goed weekend, bye bye. Yo. Hey, Rob en Michael, blijf nog even. Eh, eh, stay with us for a little while. I- know you gotta rush to the new show, but we, want you to do a reality check in a few minutes, okay? We're up, we're up. Problem. 2006 zult u een flinke maand kwijt zijn aan televisie kijken. U bent een halve dag naar uw hond aan het fluiten. Een dikke anderhalf uur uw sleutels kwijt. En dat terwijl u maar 21 minuten kwijt bent aan het invullen van het belangrijkste internetonderzoek naar de toekomst van Nederland ooit. Ga vandaag nog naar www.21minuten.nl. Pst, kijk eens. Ah! Ja, dat is schrikken. Want met een Tiscali ADSL 6 MB abonnement kun je tot wel 470 euro per jaar besparen op internet. 470 euro met Tiscali. Kun jij ook zoveel besparen?